Een voorspoedige start. Dit is Helene Ecker met West Journal. De demonstratie in Washington tegen excessief geweld door de politie is rustig verlopen. De organisatie zegt dat er 50.000 deelnemers waren. Ze liepen van Freedom Plaza in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad naar de buurt van het Capitool. Onder de betogers waren familieleden van Michael Brown uit Ferguson en Eric Garner uit New York. Zij kwamen eerder dit jaar door politiegeweld om het leven. Ook de ouders van de tiener die in Cleveland werd doodgeschoten omdat hij met een neppistool zwaaide, waren naar Washington gekomen. Miljoenen Sjiïtische moslims in Karbala, in het midden van Irak, maken zich op om terug te keren naar huis, na hun jaarlijkse bedevaart. Tijdens deze jaarlijkse traditie herdenken de pelgrims de dood van de kleinzoon van de profeet Mohammed, imam Hussein. Volgens de autoriteiten in Irak waren er deze keer meer dan 17 miljoen bedevaartgangers. Er werd gevreesd dat terreurgroep Islamitische Staat aanslagen zou plegen, maar dat is niet gebeurd. Volgens de autoriteiten is de pelgrimstocht nagenoeg rustig verlopen. Vannacht zijn in Nederland waarschijnlijk veel vallende sterren te zien. Doordat er heldere perioden zijn voorspeld, moet de sterrenregen in het hele land te zien zijn. De sterrenregen is een jaarlijks terugkerend fenomeen als de aarde door het spoor van een uitgedoofde komeet reist. De kleine stofdeeltjes uit de, ruimte lichten op als ze in onze damkring verbranden. Op de Duitse televisie is afgelopen avond de laatste aflevering van Wet en Das uitgezonden. Het amusementsprogramma is na 33 jaar van de buis gehaald. De afgelopen jaren kampte het programma met teruglopende kijkcijfers. Met een Das kreeg in meerdere landen navolging.